Goedenavond, ik ben Suzanne en dit is het nieuws van NOS op 3. Meer dan 50% van de mensen die mag stemmen heeft dat al gedaan. En voor Alim is het feest van de democratie vandaag extra feestelijk, zag RTL Nieuws. Hij is vandaag 18 geworden en mocht dus voor het eerst stemmen. Maar op wie? Nou ja, niet veel, niet veel vrienden van mij zijn 18, maar eh, ik heb wel degene die 18 zijn ook wel een mening gevraagd. Welke thema's vind jij belangrijk? Eh, nou ja, sowieso eh, de kosten van alles, de inflatie, eh, de huizenmarkt, maar zeker ook eh, de situatie in Palestina. Ja, hij twijfelde uiteindelijk tussen Denk en FVD en het is Denk geworden. Niet alleen voor Alim is het dubbelfeest. Iets meer dan 500 jongeren zijn vandaag 18 geworden. je hebt nu nog twee uur om zelf te stemmen. De lijsttrekker van LEF komt vrij. Hij verstoorde gisteravond het slotdebat van mijn NOS-collega's en werd daarna opgepakt. Vanavond mag hij niet in de buurt van de Tweede Kamer komen. Het OM zegt dat de lijsttrekker later voor de rechter moet komen... omdat hij zich onder meer verzette bij zijn aanhouding. De uitslagenavond van Forum voor Democratie gaat vanavond niet door. En dat heeft met de veiligheid van lijsttrekker Thierry Baudet te maken. Hij werd afgelopen maandag in, Groningen met een bierflesje op zijn hoofd geslagen. En een paar weken geleden in het Belgische Gent aangevallen door een man met een paraplu. En dan even naar een van de allerkleinste stembureaus van Nederland. Het stembureau waar het meeste bier gedronken wordt. Ja, dat ook, want in het café in Castelree in de provincie Brabant staat één stemrokje. En hier geen stilte, gewichtigheid en rust, maar de chaos van een stamkroeg. Zodat je na het stemmen kan doen wat past bij een dag als deze. Ja, dan neem je een wijntje. Wat wil je nog meer? Om van de schrik te bekomen. <laughs> Heb ik nog het weer voor je. Vanavond kan er overal wat lichte regen vallen. Maar er is ook goed nieuws, want in plaats van dat het kouder wordt... wordt het juist een beetje warmer. Morgen opnieuw veel bewolking, maar overwegend droog bij een graad of 12. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB.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 When it comes to love, well, I know about that. Country folks don't know where it's at. of If your Dit is de Nashville Spiegelplaat. people don't drive trucks. Some people don't wear boots and put them on before the sun comes up.